Dat was het nieuws op 538. Dankjewel Martijn. Twee minuten over tien. Tijd voor verse verkeersinformatie. Je hoorde Martijn net al zeggen dat het eh, glad kan zijn. Code geel, et cetera, enzovoort. Uh, dus rij voorzichtig. Op zich kun je wel doorrijden, want vertragingen worden er niet gemeld.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 saved my heart from the fate of Ophelia. 538. How long till it feels like the wound's finally starting to heal? How long till it feels like a more than a spoken wheel? Most nights I feel that I'm not enough. I've had my share of Monday mornings when I can't get up. But when hope is lost and I come undone, I swear. she's rolling in the sun. So at home. heb eh, gisteravond vuurpijlen gehoord die minder decibels produceerden dan hij op. 10 over 10 op 1 januari. Het voelt als een zondag, maar het is een donderdag. Nogmaals, Happy New Year. Mijn naam is Martijn. Vet dat je ook in 2026 58 hebt aangezet. En dat gaan we, ja, daar gaan we je voor belonen. Met Huntrix, Shannon Spyro, Lucas en Steve. Dat komt er allemaal aan zo meteen. En ik ben benieuwd eh, waar je luistert, hoe je eraan toe bent, wat je uitzicht is. Check even in in de app van 538, dan weet ik wie er zijn en waar je zit. Dat vind ik altijd wel gezellig. En ik vroeg me ook af of je al eh, ja, eh, ready bent voor de goede voornemens. Want dat hoort er natuurlijk ook een beetje bij in deze tijd van het jaar. Heb je ze al bedacht? Ben je er nog mee bezig? Misschien <laughs> heb je ze alweer verbroken, dat kan ook. Mocht je er nog eentje zoeken, dan heb ik er wel eentje voor je... die je misschien kunt omarmen voor 2026. Een goed voornemen waar je zelf wat aan hebt... en waar de wereld ook nog wat aan heeft. Hoe dat zit hoor je zo. Eerst Haven, I Run op 538. ah, ah. Sunshine op 538. Eh, Binnen een week is 23 tot 25 procent van de Nederlanders er alweer vanaf. En na een maand zo'n 64 tot 92 procent die denkt van joh, laat maar zitten. Ik heb het over de goede voornemens. We maken ze allemaal en we verbreken ze ook net zo hard weer. Maar stel nou dat jij nog bezig was met je voornemens voor 2026. En stel nou dat jij meer sporten en iets goeds doen voor de wereld... op dat lijstje met voornemens had staan. Goed nieuws, die twee dingen kun je namelijk ook combineren. De 538 Ochtendrun. Handig als je ook meer multitask als goed voornemen had bedacht. De 538 Ochtendrun. daar kun je hardlopen, lees sporten. En je kunt mee geld inzamelen voor het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Op 14 maart organiseert Team Ochtendshow voor de derde keer deze sponsorloop. Dwars door het Olympisch Stadion in Amsterdam. Gewijde grond. En voor 538 euro die je inzamelt mag je dan 5,38 kilometer meelopen. En doe je dan samen met BN'ers, met topsporters, met 58 DJ's. Die allemaal heel makkelijk in te halen zijn. En dat doen we allemaal om geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Zodat zij kunnen investeren in nieuwe eh, type onderzoek, nieuwe apparatuur. Nieuwe eh, ja, manieren van behandeling, zodat eh, diagnoses sneller kunnen worden gesteld. En daarmee ook genezingskansen omhoog gaan. Dus lijkt mij eigenlijk een hartstikke mooi doel om je zich ervoor in te zetten in 2026. Heb je meteen een goed voornemen te pakken en je maakt de wereld ook nog een stukje mooier. Vooral de wereld van die kinderen die ziek zijn en hun ouders en hun vriendjes en vriendinnen. Wil je alle info nog een keer rustig nalezen? Dan kan en mag dat uiteraard. Op 538.nl slash run vind je alles wat je moet weten. Dit is Huntrix Golden op Radio 538. I was a ghost, I was alone. 두어진 기속에 Given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that put these patterns all in the past now and finally live like the girl they all see. No more. 538 wenst je een fantastisch 2026. to bright I've always been the one to blame when the going's tough. I'd up and run. I know we're moving faster than a bullet train. If I lose control, you're my ticket home. I won't let you slip from my Steve, Hart First op radio 538. Benson Boone komt eraan met Sorry I'm Here For Someone Else... en ook Nate Smith After Midnight zometeen. Er zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En de beste Nederlandse artiesten op één podium. de grootste kroeg van Nederland. Bij het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Luister vanaf maandag naar Radio 538 en win toegang voor jou en drie vrienden. Vrienden van Amstel, make some noise! Check 538.nl voor alle info. 18 plus speelbus. Ja. Echt serieus? zo zo zo. Oh, wat een geld. 18.000, wat verdikken we. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Vrienden! Proef de heerlijk frisse Amstel 0.0 uit Vriendschap Gebrouwen.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 Kijk snel op olzee.nl. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.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 Mijn naam is Martijn, het is eh, iets na half elf. 1 januari zit er alweer bijna op, joh. Het gaat zo hard, nog maar 364 dagen en we hebben alweer een feest. Het gaat er mij een beetje om eh, hoe je in de wedstrijd zit. Heb jij een leuke avond achter de rug? Is het een beetje geworden wat je ervan gehoopt had? Aantal berichten in de berichtenbox ik dat lees, denk ik, ja, volgens mij ging het allemaal wel goed. Hey 538, gelukkig nieuwjaar, we staan weer aan hoor in Schagen, laat Simon weten. En Kurt die helemaal vanuit Las Vegas, die zegt Happy New Year. Nou, Happy New Year terug. Ik vroeg me af, heb jij zo'n dingetje, zo'n typisch dingetje... wat je altijd doet op 1 januari? Naast checken of er nog een paar lousy euro's op je staatslot zijn gevallen. Natuurlijk, we hebben hier zoiets als eh, de nieuwjaarsduik. Daar ben ik trouwens vandaag ook bij geweest. Wel als mental support voor anderen, maar toch. Maar in Europa zijn er her en der wel hele andere rare tradities ook... die altijd op 1 januari een beetje plaatsvinden. Zometeen even een lijstje doen, is wel leuk. Misschien kunnen we nog inspiratie uithalen... en dan kunnen we het lekker een jaar op doen. Maar er zitten echt wel een paar rare dingen tussen... dus daar ga ik zo meteen even over bijpraten, goed?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 Be careful, try not to lead her on. Shorty heart is on steroids, cause her love is so strong. You may fall in love when you meet her. If you get the chance, you better keep her. She sweet as pie, but if you break her heart, she turn cold as a freezer.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 1 januari 2026. Mocht je net eh, binnenvallen, nogmaals, de beste wensen. Dat mag je elkaar wensen. Tot ongeveer 15 januari, dat zeggen etikettendeskundigen. Daarna wordt het een beetje gênant. Dus laten we 15 januari dan maar aanhouden als grens. Andere dingen die nu vaak gebeuren is natuurlijk ja, die typische 1 januari tradities. Zoals de nieuwjaarsduik, zoals we die hier hebben. Veel afgelast trouwens, voor het slechte weer. Maar her en der over de wereld zijn er ook andere dingen die mensen op 1 januari doen. Ik dacht misschien leuk om even een klein lijstje met je door te lopen. Er zijn veel culturen bijvoorbeeld waarin wordt geloofd dat het eten van rond voedsel op 1 januari zorgt voor geluk en rijkdom in het nieuwe jaar. Dat gebeurt op veel plekken in Europa en ook in de VS. De traditie schrijft dan voor dat je 12 ronde vruchten eet. Die dus symboliseren dan iedere 1 maand van het jaar. En dan eh, zou dat geluk en voorspoed brengen. In de Filipijnen moet je dat 13 eten. Want daar tellen ze de 13e maand blijkbaar ook mee. Ja, het gaat om vruchten, maar ik zat te denken, stroopwafels zijn ook rond. Mag dat dan ook? Maar goed, dat zoeken we uit. Verder is er een, eh, een soort bijgeloof waar degenen die besmet zijn met het reisvirus graag op terugvallen. Die, ehm, dat komt neer op het ronddragen of rondrijden van een lege koffer. Op oudejaarsavond en op nieuwjaarsdag. Het is een manier om nieuwe ervaringen en een jaar vol reizen te verwelkomen in je lege koffer. Het is vooral een populair gebruik in Spanje en in Zuid-Amerikaanse landen. En dit vond ik ook wel een grappige. In sommige Europese culturen eh, kun je mensen tegenkomen die banken, koelkasten en allerlei andere huisraad uit hun raam gooien. Als de klok middernacht slaat, men denkt dat de actie symbool staat voor het oude wegdoen en het nieuwe verwelkomen. Ik las dat en toen dacht ik, daar is toch zo'n liedje over? moeder uit het raam en de ijskast erachter dan laat je eigen maar helemaal. gauw gaan. Gooi je schoonmoeder uit het raam en de ijskast erachteraan. Laat die fles nou maar even nou, Wat je ook doet, happy new year. Ik krijg een appje binnen van Jeroen en die zegt... Martijn, de beste wensen, veel geluk en gezondheid. Ik ga altijd uitgebreid shoppen op 1 januari. Lekker rustig in de winkels. Flinke sale vaak ook. Ik dacht, ik geef hem hier mee. Draai maar lekker veel hits in het nieuwe jaar. Nou, dat gaan we doen. We beginnen met de script. Hier is Rain op 538. this morning, can't shake the thunder from last night. You left with no warning and took the summer from my life. I gave you my everything, now my world it don't seem right. Can we just go back to being us again? Cause when I'm sitting in the bar, all the lovers with umbrellas always pass me by. It's like I'm living in the dark and my heart's turned cold since you left my life. And no matter where I go, girl, I know if I'm alone, there ain't no blue sky. I don't know what I'm doing wrong. Cause baby, when you're gone, all it does is rain, rain, rain down on me. Each drop is pain, pain, pain. When you leave, it's such a shame. here in the arms of someone new. But I'd rather be there under the covers just with you. Oh, cause you were my everything. Now I don't know what to do. Oh, I'm caught up in the storm. Cause baby, when you're gone, all it does is rain, rain, rain down on me. Each drop is pain, pain, pain. When you leave, it's such a shame. like I'm living in the dark and my heart's turned cold since you left my life. And no matter where I go, I know if I'm alone, there'll be no blue skies.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 world binnen zeilen